moet met het NMS Journaal. Door de coronacrisis zijn de intensive cares van Suriname zo goed als vol. 26 van de 27 IC-bedden zijn bezet. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zouden er nog 20 bedden gecreëerd kunnen worden... maar daarvoor zijn nog 60 extra verpleegkundigen nodig, meldt de Surinaamse nieuwssite Star News. In het land zijn zo'n 10.000 coronabesmettingen bekend op bijna 600.000 inwoners. Er wordt inmiddels wel gevaccineerd, maar volgens de medisch coördinator van het coronacrisisteam laten te weinig mensen zich inenten. De brand van afgelopen ochtend in een appartement boven een bedrijf in Werkendam... heeft aan zeker drie mensen het leven gekost. De brandweer heeft hun lichamen gevonden. De slachtoffers woonden in het appartement. Waarschijnlijk waren het buitenlandse arbeidskrachten... maar dat kan de politie nog niet bevestigen. De oorzaak van de brand in het timmer- en interieurbedrijf... en bovenliggende appartement is nog onduidelijk. De brandweer komt pas in de avond het pand binnen. Het gebouw moest eerst afkoelen... en een deel van de voorgevel moest worden verwijderd. Na crisis daalde het aantal vliegtuigpassagiers van en naar Nederland met ruim 80%, meldt het CBS. Tussen maart vorig jaar en februari dit jaar waren er nog 14,1 miljoen mensen die een van de vijf nationale luchthavens gebruikten. Het aantal vluchten daalde minder sterk met ruim 50%. Veel passagiersvliegtuigen zaten dus minder vol. De Nederlandse Vereniging voor Autisme kreeg dit jaar al ruim 100 meldingen over de psychiatrische rijbewijskeuring. Mensen met autisme moeten die ondergaan, maar de keuring zou niet altijd professioneel zijn. Zo zegt een van de klagers dat een CBR-psychiater haar vroeg of ze nog altijd autisme had. Terwijl deze aandoening niet overgaat. Ook de Gezondheidsraad vindt dat de keuringen beter moeten. Het weer vannacht meer bewolking, vooral bij het noorden kans op een bui. De temperatuur daalt tot 4 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten. Overdag bewolkt, vooral in de middag buien en dan 11 tot 14 graden.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 En ik begrijp wel hoe het werkt, want voor ons beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. Nog lang is pijn, nog langer zonder jou te zijn. Maar dan nog, moet ik je laten gaan. Dus je tranen. kunnen meer de stappen die je neemt, ha? Ik denk dat het tijd is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu? Ik denk dat het beter is.